Vijf uur. Mariette Krol met het actief goed te hebben doorstaan. Op het Nederlandse eiland in de Cariben zijn geen slachtoffers gevallen, meldt de gezaghebber van het eiland. Er zouden ook maar enkele gewonden zijn. Wel is er schade, er zijn daken van huizen gewaaid en bomen omgevallen. Nederlandse militairen zijn bezig om ook de schade op Sint Maarten en Sint Eustatius in kaart te brengen. Volgens een eerste verkenningsvlucht per helikopter valt ook de schade op Sint Eustatius mee, maar is vooral Sint Maarten zwaar getroffen. Hoe de situatie precies is, is nog steeds onbekend, omdat er weinig of geen communicatie mogelijk is met het eiland. Voor zover nu bekend zijn er in het hele Caribisch gebied drie doden gevallen door Irma. Het kabinet houdt vanochtend in Den Haag crisisberaad over de gevolgen van de orkaan. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden trekt bijna 8 miljard dollar uit... voor noodhulp aan de slachtoffers van orkaan Harvey. De afgevaardigden stemden daar bijna unaniem mee in. De noodhulp na Harvey is hard nodig, vooral in Texas. Het aantal uitvaartbedrijven in Nederland is de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld... van ruim 1100 tot bijna 2000. Er zijn vooral veel kleine begrafenisondernemers bijgekomen... Driekwart van de uitvaartondernemingen is een eenmansbedrijf. In totaal werken er tegenwoordig zo'n 9500 mensen in de uitvaartbranche. En op de US Open worden de halve finales in het vrouwentoernooi een Amerikaans onderrondje. Want er zijn nog vier Amerikaanse tennisters over, voor het eerst sinds 1981. Madison Keys plaatste zich als laatste en de anderen zijn Venus Williams, Sloane Stevens en Coco Vandeweghe. Het weer, vooral in het noorden een paar buien. In het zuiden blijft het de komende dag meest droog.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 op internet. www.zfmzandvoort.nl sorry didn't mean to call you but I couldn't it I was weak and couldn't so I surrender just to hear your voice. Just to hear your voice. see the courage that I need. the way it is.